Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Op het Alkmaardermeer in Noord-Holland boot. Twee andere boten in de buurt raakten ook beschadigd. Volgens de politie zijn 10 tot 15 mensen in het water terechtgekomen. Iedereen is gered, al zijn er wel 9 gewonden, onder wie 5 kinderen. Een vrouw en een kind zijn naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Meteen na de explosie, vlakbij het eiland De Woude, schoten plezierjachten en andere boten te hulp om mensen uit het water te halen. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. De oorzaak van de ontploffing op de speedboot is nog niet bekend. De VN-veiligheidsraad in New York vergadert vandaag nog over de bloedige onlusten in Syrië. Een aantal westerse landen had aangedrongen op een spoedzitting. Op tafel ligt een voorstel voor een resolutie waarin het geweld tegen burgers wordt veroordeeld. Hoewel er met geen enkele sanctie wordt gedreigd, stuit het voorstel al op verzet van Rusland en China die vetorecht hebben. Het Syrische regime zette gisteren en vandaag tanks in tegen demonstranten, onder meer in de stad Hama. Daarbij zijn volgens ooggetuigen zo'n 100 doden gevallen. En ook vanavond schieten tanks in Hama op betogers. In reactie op het bloedbad heeft de Europese Unie de sancties tegen de Syrische regering verscherpt. Sinds de onrust in Syrië vijf maanden geleden begon zijn al meer dan 1600 burgers gedood. Bij de Olympische Spelen volgend jaar in Londen worden zo'n 27.000 agenten en beveiligers ingezet. De Britse regering houdt rekening met een ernstige terreurdreiging. De politie in Londen verwacht dat er elke dag zo'n 12.000 agenten nodig zijn om de Spelen veilig te laten verlopen. Daarnaast worden zo'n 15.000 particuliere beveiligers ingehuurd. Rond alle Olympische locaties komen in totaal meer dan 300 detectiepoortjes. Op vliegvelden wordt strenger gecontroleerd en er komen in Londen duizenden extra beveiligingscamera's. De Spelen in Londen beginnen op 27 juli volgend jaar.